te hard met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten heeft een invloedrijk congres... journalisten van Murdoch's bedrijf ook Amerikaanse burgers hebben afgeluisterd... onder wie slachtoffers van de aanslagen van 11 september. Media van het bedrijf van Murdoch is onder meer eigenaar van het tv-station Fox News. Hevige buien hebben gisteravond en vannacht tot wateroverlast geleid. Vooral in Utrecht en het westen van Brabant waren de problemen met ondergelopen kelders en omgewaarde bomen. Straten waren niet meer begaanbaar en viaducten waren ondergelopen. In het westen van Noord-Brabant kwamen zo'n 200 meldingen binnen, vooral uit Roosendaal, Breda en Bergen-op-Zoom. De examens voor kraanmachinisten voldoen niet in alle gevallen. De arbeidsinspectie constateert dat het daardoor kan voorkomen dat mensen onvoldoende opgeleid een hijskraan bedienen. Ook zijn niet alle examinatoren gekwalificeerd. In één geval bleek de examinator alleen een secretaresseopleiding te hebben. De branche benadrukt dat het onderzoek van vorig jaar is en dat inmiddels veel is verbeterd. Aan de Keizersgracht in Amsterdam is een grachtenpand door brand volledig verwoest. Twee politieagenten hebben lichte brandwonden opgelopen. 35 omwonenden worden geëvacueerd. Rond drie uur vannacht was de brand onder controle en konden de meeste mensen terug naar huis. Een naastgelegen pand raakte door de brand beschadigd. Kredietbeoordelaar Moody's denkt dat Ierland opnieuw noodleningen nodig zal hebben. Het bedrijf heeft de kredietwaardigheid van Ierland daarom verlaagd tot de junk-status. Bij nieuwe leningen zou Ierland een hogere rente moeten betalen en het risico voor investeerders neemt toe. Ierland wijst er in een reactie op dat de twee andere grote kredietbeoordelaars het land een veel minder lage status geven. Het weer bewolkt, af en toe regen, temperatuur 17 graden vandaag. Morgen vanuit het noorden flinke buien en veel wind en opnieuw maximaal 17 graden.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 Op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 4 kilometer. A9 ook maar Amstelveen voor het knooppunt Raasdorp 3. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Zeeburg en Diemen 2 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer.